Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de gevangenis is zeker acht doden gevallen bij een mislukte ontsnappingspoging. Een gevangene trok een pin uit een handgranaat, maar gooide hem vervolgens niet weg. Meer dan 40 mensen raakten gewond. De ontploffing van de granaat was bedoeld als afleidingsmanoeuvre voor het bewakingspersoneel. In Congo worden geregeld ontsnappingspogingen gedaan. In september wisten zo'n duizend gedetineerden weg te komen uit een zwaar bewaakte gevangenis. Oud-president Welling van de Nederlandse Bank zegt dat de kans groot is dat de eurolanden een deel van hun leningen aan Griekenland moeten afschrijven. In een interview met het Financiële Dagblad dat morgen verschijnt zegt Welling dat de bijdrage van de banken aan de redding van Griekenland niet genoeg is. Een groot deel van de Griekse staatsschuld is gefinancierd door overheden en die kunnen niet buiten schot blijven, stelt Welling. Nederland heeft tot nu toe 4,7 miljard aan Griekenland geleend en daar komt nog een nieuwe lening van Eurolanden bij. Hoe groot het aandeel van Nederland is, is nog niet bekend. Minister De Jager heeft altijd gezegd dat Nederland zijn geld terugkrijgt, maar volgens Wellink is dat niet realistisch. De regering van Chili heeft het buitenland om hulp gevraagd bij het bestrijden van een grote brand in een natuurgebied. Van Nationaal Park Torres del Paine is tot nu toe 12.500 hectare in vlammen opgegaan. President Piñera heeft het park tot rampgebied verklaard. Torres del Paine ligt in het uiterste zuiden van Chili. Het park staat op een werelderfgoedlijst van natuurgebieden van UNESCO. In het ontoegankelijke gebied heeft de brandweer de grootste moeite om het vuur te bestrijden. Het weer nog vannacht in het hele land regen.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 We zijn begonnen met Keys of Christmas. Ja, we hebben nog een beetje kerstmuziek in het programma. Al heb ik er wel voor gezorgd. Of heb ik, hoop dat het nauwelijks te horen is. Ja. Goed, Keys of Christmas, een cd wat toch op het laatste moment eh, eh, binnenkwam. de artiest is eh, Louis. Uh, met een on, achternaam die niet uit te spreken is, www.louismusic.com. We gaan verder met eh, wat muziek uit de verleden tijd. Love is a Flow van Brigitte Krimstad van het label Phoenix Muziek. Heel veel luisterplezier. Said a prayer for the homeless. I pray no life is lived in vain. I lit a candle, stepped out into the pouring rain. I went looking for the mother inside. World turning, tears of redemption and forgiveness across that river, Looking for the witness I was reaching out Reaching for mother and son And the rain fell down like the tears of the Virgin Tears of joy for other inside. Sun rose at midnight, clouds blew away, eyes like diamonds, leading me on my way. And I went singing for the mother inside. in my eyes, in my the same under the skin, unprotected. searching, searching, searching for the mother. after another as we search for the mother inside. just myself wrong or right I met my greatest fear To be unworthy of this love I feel inside And the angel said You're made of flesh and blood You are a to heet Sing Angel Sing. Je kan eh, haar website terugvinden op de programma-info van de website van zfmzandvoort.nl We gaan afsluiten met een nieuwe cd. Ja, een beetje ongebruikelijk. Die hebt het meestal vooraan zitten, maar natuurlijk in dit programma niet. Het heet, de cd heet Bindu en de artiest is Michael Brandt de Maria. En die cd is tot mij gekomen van ja, Ed Bonk uit eh, Canada onder last Promotions. Goed, straks natuurlijk nog een uurtje Peaceful Radio hier op Zivem Zandvoort. En dan gaan we er eens, eens lekker voor achteroverleunen. Graag tot straks.